9 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Het UWV opent vandaag een speciaal loket. Werkgevers die een groot deel van hun omzet hebben verloren door het coronavirus... kunnen daar in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. De regeling is bedoeld om zoveel mogelijk mensen hun salaris te laten behouden. Het UWV rekent op tienduizenden aanvragen per dag... voor deze tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid. Werkgevers die een complete aanvraag indienen... worden binnen twee tot vier weken uitbetaald. ASR en het moederbedrijf van Nationale Nederlanden keren voorlopig geen dividend uit. De verzekeraars geven daarmee gehoor aan een oproep van de toezichthouders... om tijdens de coronacrisis het geld op zak te houden. In plaats van een deel van de winst aan aandeelhouders uit te keren... kunnen ze het geld gebruiken om klanten te steunen die in de problemen komen. Ook de Volksbank keert geen dividend uit. Eerder kondigden Rabobank, ING en ABN AMRO dat ook al aan. Het aantal nieuwe vastgestelde coronabesmettingen in Duitsland is voor de vierde dag op rij gedaald. In de afgelopen 24 uur kwamen er ruim 3500 meldingen bij. dag eerder steeg het aantal nog met bijna 6000. In Duitsland wordt relatief veel getest. Het aantal positieve besmettingen is meer dan 95.000. Er overleden sinds gisteren 92 mensen aan de gevolgen van het virus. In totaal komt het aantal geregistreerde sterfgevallen door corona in Duitsland op 1434. Japan gaat in een aantal regio's mogelijk de noodtoestand uitroepen. Premier Abe vergadert met een crisisteam over de maatregel... en de officiële aankondiging wordt morgen verwacht. Na verwachting vallen de steden Tokio, Osaka en Kobe onder de regio's... waar die noodtoestand gaat gelden. Japan was tot dusver terughoudend met ingrijpende maatregelen... met het oog op de economische schade. Maar gisteren werden in Japan 143 nieuwe coronabesmettingen in één dag geregistreerd. Het hoogste aantal tot dusver. Het weer, vandaag eerst zon, 17 tot 22 graden. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe.